Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst lopen er meer jonge mannen dan vrouwen op de werkvloer. Eind vorig jaar had 77% van de mannen tot 25 jaar een betaalde baan. Bij de vrouwen was dat een paar procent minder. Dat is voor het eerst in de 20 jaar dat het CBS dat bijhoudt. Amsterdam gaat de armste gezinnen helpen met hun energierekening. De gemeente wil van de netbeheerder weten wie de komende maanden misschien wel wordt afgesloten van stroom en gas. Daarna wordt gekeken of dat kan worden voorkomen en of er andere oplossingen zijn. Door de dure boodschappen en hoge energiekosten komen veel mensen in geldnood. Amsterdam en Liander zijn de eerste gemeente en netbeheerder die gaan samenwerken om daar iets aan te doen. Enorme demonstraties in Frankrijk vanaf vandaag. De Fransen zijn boos dat president Macron de pensioenleeftijd wil verhogen van 62 naar 64 jaar. En wat nu opvalt is dat vooral veel jongeren mee willen demonstreren, ziet onze correspondent. Het is belachelijk dat mensen tot hun 64ste straks moeten werken, zegt Barthélemy Piron, die hier geschiedenis studeert. Hij vindt dat de pensioenleeftijd juist omlaag moet. En fait, ça libère pas des emplois pour les jeunes. Als ouderen straks langer werken, dan betekent dat ook dat er minder banen vrijkomen voor jongeren. Meer dan driekwart van de Franse jongeren vindt het goed dat er vandaag actie wordt gevoerd. De komende tijd komen er nog meer demonstratiedagen aan. Rafael Nadal zit de komende weken thuis op de bank. Hij kan zes tot acht weken niet tennissen vanwege een blessure aan zijn heup, zegt hij zelf op de socials. Gisteren verloor hij in de eerste ronde van de Australian Open. Hij zei toen dat hij er kapot van is. De komende weken doet hij het rustig aan en gaat hij extra vaak naar de visio. Het weer nog, vanochtend af en toe zon, maar er zijn ook wolken en kans op winterse buien met hagel en sneeuw.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 De A9 van Alkmaar naar Amstelveen dan doe je er 25 minuten langer over tussen Beverwijk Oost en Haarlem-Zuid. Dat komt door een ongeluk. En de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweert 10 minuten oponthoud. De N201 van Hilversum naar Uithoren tussen Nederhorst den Berg en Loenersloot 5 minuten vertraging.